Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Kuip is een hoop vernield na de bekerfinale. Gisteren speelden Ajax en PSV tegen elkaar. De Eindhovenaren wonnen met 2-1. En na dat verlies liep het uit de hand, zegt de directeur van het stadion. Ajax-supporters rukten wc's van de muren, er werd met graffiti gespoten... en over de stoeltjes op de tribune is geplast. Hij denkt dat de schade tussen de 10.000 en 20.000 euro aantikt. De minister van Veiligheid en Justitie is zelf Ajax-fan en is woedend over het geweld van de supporters tijdens de bekerfinale. Op Twitter zegt ze, je bent geen voetbalsupporter als je de politie belaagt. Ook noemt ze het crimineel gedrag. In de duinen bij Egmond aan Zee is gisteren een dode man gevonden. Volgens de politie komt hij uit Alkmaar en is hij door een misdrijf om het leven gekomen. De recherche doet onderzoek. Iedereen die gistermiddag iets opvallends heeft gezien in het duingebied... tussen Egmond aan Zee en Bergen aan Zee wordt gevraagd zich te melden. En wat de mannen gisteren niet lukte, lukte de vrouwen wel. Ajax heeft net in de KNVB-beker gewonnen van PSV. Met deze pakken ze de Amsterdamse vrouwen niet meer af. Ajax wint de beker. het werd 2-1 en de Ajax-vrouwen kunnen nog een prijs pakken. Binnenkort gaat het om de landstitel. Ze staan net iets achter koploper FC Twente. Het is de day after paaspop. Dit weekend werd er volop gefeest in het Brabantse Schijndel. En al die festivalgangers moesten vandaag weer naar huis. De politie hield vanochtend een grote verkeerscontrole... om te checken of iedereen fris en fruitig achter het stuur zat... en of alle caravans veilig waren. Of neergeslapt mee eh, volop drinken, ja. Toen ik, wel eens, ja, toen ik wel eens af en toe een pilsje, maar eh, we hebben nog veel uitgedanst. Dus, uh... De verkeerde plaats zat erop. Een vriendin van ons die reed met deze caravan, alleen die is kapot gegaan die auto. Eh, Dan zijn we plan B. Ja, zij kon nog net op tijd een andere kentekenplaat erop schroeven. Voor tien andere mensen eindigde hun festivalweekend met een kater. Zij kregen een boete omdat hun caravan niet helemaal in orde was... of omdat ze nog te veel alcohol in hun bloed hadden zitten van de laatste paaspopavond. Het weer, het zonnetje schijnt lekker. Later komen er wat wolken. Het is 16 graden op de Wadden en 20 in Limburg. Morgen iets meer bewolking, maar nog steeds lekker warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N9 Den Helder-Alkmaar tussen Schorel en Bergen 3 kilometer file. 5 kilometer op de N203 Alkmaar-Amsterdam tussen Alkmaar en Uitgeest. 20 minuten vertraging. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem een kwartier extra tussen de Keukenhof en de N207.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 Alle passagiers van de TUI-vlucht die gestrand is op Curaçao zijn ondergebracht in hotels. 200 van de 300 passagiers kregen al snel een slaapplek aangeboden. Maar de overige 100 moesten door de drukte op Curaçao uren wachten voordat TUI onderdak had geregeld. Door Russische beschietingen van de stad Kharkov zijn vandaag twee burgers gedood, zeggen de Oekraïense autoriteiten. De mortieren zouden terecht zijn gekomen op een speeltuin. De man uit Alkmaar, die gisteren dood werd gevonden in de duinen bij Egmond aan Zee... is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De politie vraagt iedereen die gistermiddag iets opvallends heeft gezien... tussen Egmond aan Zee en Bergen op Zee zich te melden. Het weer. Morgen iets meer bewolking dan vandaag, maar wel droog... en opnieuw 16 tot lokaal 20 graden. control control tot het breekt. Misschien ben ik wat naïef of gewoon wereldvreemd, maar ik heb het zo lief. Er zit zoveel schoonheid in het kleine geluk. Een grozig verlangen maakt dat nou niet stuk.